uur. Kirsten Klomp met het NOS ingezet. Agenten sprongen het veld op met wapenstokken en schilden. Ze gingen voor het eerst voor het uitvak staan om supporters van FC Os rustig te houden. Er is niemand opgepakt. Bij Winsum zijn vanochtend al twee treindelen van het spoor gehaald van de Arriva-trein die gisteren ontspoorde na een botsing met een melkwagen. Ze zijn op een dieplader gezet en worden afgevoerd. Het laatste treindeel wordt in de loop van de dag ook weggehaald. Daarna kan ProRail beginnen met het herstellen van het spoor. Bij het ongeluk raakten 18 mensen gewond, 11 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De overheid en het bedrijfsleven gaan de komende vier jaar 90 miljoen euro investeren in slimme oplossingen voor verkeersproblemen, om de doorstroming in het verkeer te verbeteren. Zo krijgt een bestuurder bijvoorbeeld een waarschuwing over de remweg, de snelheid, ongevallen of wegwerkzaamheden. En er gaat ook geld naar een slim stoplicht dat continu reageert op aankomende voertuigen en fietsers. Het wordt steeds moeilijker voor uitzendorganisaties om Poolse arbeidsmigranten voor seizoensarbeid in Nederland te vinden. Dat zeggen meerdere uitzendbedrijven tegen de NOS. De gemeente Westland, waar honderden ondernemers afhankelijk zijn van Poolse seizoensarbeiders, is bang voor de economische gevolgen als de Polen wegblijven. Elk jaar werken er meer dan 100.000 Poolse arbeidsmigranten in Nederland. Onder meer in de glastuinbouw, de bollenteelt en bij aspergeboeren. De Polen blijven weg omdat er meer werk is in eigen land en in Duitsland. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanuit het westen trekt een gebied met regen over het land. Het is een graad of 7. Morgen bewolkt, af en toe regen en veel wind met kans op zware windstoten. Het wordt morgen wel iets warmer, 11 graden. Dit was het NOS Journaal.